uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het aantal passagiers dat last krijgt van de drukte en het tekort aan beveiligers op Schiphol is groter dan al was aangekondigd. Dat geldt voor zes piekdagen in juli. Dan zullen nog meer passagiers niet kunnen vliegen dan de verwachte 13.500 per dag die al moesten worden afgezegd. Schiphol had al aangekondigd dat een groot aantal zogenoemde slots voor landen en opstijgen zou vervallen. De luchtvaartmaatschappijen moeten dan zelf bepalen welke vluchten vervallen. De menselijke resten die in het Amazonegebied werden gevonden... zijn inderdaad van een vermiste Britse journalist. Forensisch onderzoek naar andere gevonden resten loopt nog. Die zijn vrijwel zeker van een onderzoeker... die samen met de journalist vermist raakte. Ze werkte aan een boek over illegale mijnbouw, houtkap en visserij in Brazilië. Hun resten werden gevonden op aanwijzing van een visser. Hij heeft volgens de politie toegegeven dat hij de twee heeft doodgeschoten en begraven. De Britse premier Johnson heeft bij zijn bezoek aan Kiev gezegd dat het Verenigd Koninkrijk duizenden Oekraïense militairen kan opleiden in een speciaal programma. De Britten zouden elke 120 dagen tot 10.000 militairen kunnen trainen. Mogelijk worden ook westerse bondgenoten uitgenodigd om deel te nemen. In Kiev zei Johnson verder dat alles erop wijst dat de troepen van Poetin zware verliezen leiden. De overgang van Lieke Martens van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain is rond. De aanvalster heeft een contract getekend voor drie jaar. Ze was nu vijf jaar in dienst bij Barcelona. Daarmee won ze één keer de Champions League en twee keer de Spaanse titel. Het weer, het is nu nog een graad of 17, maar in de loop van de dag loopt die temperatuur snel op.